Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een speciaal team van de politie doet onderzoek naar het incident met een vrachtvliegtuig gistermiddag in Zuid-Limburg. Kort na het opstijgen verloor de Boeing 747 van een maatschappij uit Bermuda delen van een van zijn motoren. In Meersen raakten daardoor twee mensen gewond, ook raakten auto's en huizen beschadigd. Er wordt nu bekeken of er sprake is van verwijtbare schuld. In de Amerikaanse staat Colorado gebeurde toevallig iets vergelijkbaars. Daar vielen delen van een Boeing 777 naar beneden, maar niemand raakte gewond. Oud-president Trump zal volgende week zondag een toespraak houden... op het jaarlijkse congres van conservatieve activisten... melden bronnen aan diverse persbureaus. Hij zal daar de toekomst van de Republikeinse Partij... en de conservatieve beweging bespreken. Als het doorgaat zal de toespraak Trumps eerste publieke optreden zijn... sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. Bij de rellen in Spanje tegen de arrestatie van een rapper zijn 34 mensen opgepakt. 31 daarvan waren in Barcelona. Daar waren zo'n 6000 mensen op de been. Er werd onder meer met stenen naar de politie gegooid en er werden winkels en banken aangevallen. Het was de vijfde avond op rij dat er werd betoogd. Rapper Pablo Hazel is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. De demonstranten vinden dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Vanmiddag wordt er weer voor publiek gevoetbald in het betaald voetbal. Bij de eerste divisiewedstrijd NEC De Graafschap zijn 1500 fans welkom. Er wordt onderzocht hoe een beperkt aantal toeschouwers coronaproof een wedstrijd kan bezoeken. De fans moeten onder meer een recente negatieve PCR-test overleggen... en worden over een paar dagen opnieuw getest. Ook dragen ze registratieapparatuur. De wedstrijd in Nijmegen is nog niet uitverkocht. Het weer, overdag vrij zonnig, maar wel flink wat wind. Het wordt zeer, zacht met 13 graden aan de kust tot lokaal 19 graden in het zuidoosten. Vanaf de middag koelt het wel snel af.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 how we roll. Living in a hateful world. Cinema straight That's to hell. That's how we roll. Living in a hateful world. Cinema straight That's to hell. That's how we roll. Now that's good He told me we live money, y'all?